Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De kleutertoets wordt definitief afgeschaft. Er was veel kritiek van leraren op de toets... die de ontwikkeling van zeer jonge kinderen meet. In het regeerakkoord was al afgesproken dat die zou verdwijnen. Het kabinet zegt dat het niet bij kleuters past... om met schoolse toetsen te meten hoe ze ervoor staan. Kleuters kunnen nog wel worden beoordeeld aan de hand van observaties, gesprekken en spelletjes. Het kabinet is akkoord met de benoeming van Femke Halsema tot burgemeester van Amsterdam. Dat heeft minister Ollengren van, van Binnenlandse Zaken gezegd. Halsema werd vorige week door de Amsterdamse gemeenteraad voorgedragen. Ze wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van de hoofdstad. Volgende week donderdag wordt ze beëdigd. China zegt dat het direct maatregelen heeft genomen nadat vannacht de Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen waren ingegaan. Het gaat om heffingen op onder meer sojabonen, varkensvlees en auto's uit de VS ter waarde van 34 miljard dollar. Dat is hetzelfde bedrag als waarmee de VS Chinese goederen belast. Volgens China is de VS de grootste handelsoorlog in de economische wereldgeschiedenis begonnen. Een Duitse apotheker die sjoemelde met medicijnen om zichzelf te verrijken... is veroordeeld tot 12 jaar cel. De man gaf meer dan duizend kankerpatiënten chemobehandelingen met een lagere dosering... maar declareerde bij de verzekering het volle pond. Met het geld dat hij overhield kocht hij volgens de Duitse aanklager... onder meer een villa met een waterglijbaan. De politie ziet geen reden om anders op te treden na het ongeluk na afloop van Pinkpop. Bij het ongeluk werd een groepje mensen op straat aangereden. Een vrijwilliger van het festival kwam daarbij om het leven. Drie mensen raakten zwaar gewond. De Limburgse politie heeft de eigen werkwijze geëvalueerd. En de conclusie luidt dat de agenten rondom het terrein goed hebben gehandeld. Het weer, het is vrij zonnig en dat blijft het vanavond. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral landinwaarts stapelwolken.